uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Zeker 31 mensen zijn om het leven gekomen bij een explosie in een restaurant in de Chinese stad Yinchuan. Die stad ligt in het noordwesten van het land. Zeven mensen raakten gewond, één persoon is in levensgevaar. De explosie vond plaats in een drukke straat. Volgens lokale autoriteiten werd de explosie veroorzaakt door lekkend gas vanuit de keuken van een barbecue-restaurant. De zwangere Amerikaanse vrouw is overleden nadat haar tweejarige zoon haar in de rug had geschoten met een pistool. Ook de baby in haar buik overleefde het niet. Het zoontje van de vrouw vond een pistool in de ouderlijke slaapkamer in hun huis in Ohio. Dat pistool was geladen. Het ziekenhuis werd geprobeerd om haar baby te redden door middel van een keizersnede, maar dat mocht niet meer baten. De moeder overleed enkele uren later ook aan haar verwondingen. De regels om mee te dingen naar de Oscar voor beste film zijn aangescherpt. Films moeten vanaf 2025 veel langer in bioscopen te zien zijn geweest dan eerst het geval was. Met de aanpassing wil de organisatie dat in de categorie beste film ook echt films terechtkomen die vooral gemaakt zijn voor het witte doek. Dat betekent dat het voor streamingdiensten moeilijker wordt om mee te dingen. Voor de andere 22 categorieën blijven de regels wel hetzelfde. Onder andere Megan Rapinoe en Alex Morgan behoren tot de WK-selectie van het Amerikaanse vrouwenvoetbalteam. Dat werd bekendgemaakt in een video op sociale media door onder andere de Amerikaanse president Joe Biden, zangeres Taylor Swift en basketbalicoon Shaquille O'Neal. Op 27 juli zijn de Verenigde Staten de tegenstander van Nederland in de tweede groepswedstrijd op het WK. Het weer, een regengebied, trekt vanochtend vanuit het zuiden naar ons land. Vooral in het zuiden en oosten valt er veel regen. Verder naar het westen blijft het vaker droog met soms wat zon. Het wordt vandaag 21 tot 24 graden.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 Sweetness the for the girl them a dressing, All the man them a say them impress. Niceness one with the girl them a wearing, All the man them a say you gone clear. Come and love only girl them, love only girl them, whiny whiny whiny. Love only girl them, love the girl them, love only man with them body. When on. mean no love only girl them, love the girl them, jumping jumping jumping. Love only girl them, love the girl them, all of the girl for.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 Zeven mensen raakten gewond, één persoon is in levensgevaar. Een zwangere Amerikaanse vrouw is overleden nadat haar tweejarige zoon haar in de rug had geschoten met een pistool. Ook de baby in haar buik overleefde het niet. Medewerkers van KPN krijgen extra geld als ze hun auto laten staan en met de fiets naar het werk komen.